Als dit de definitieve uitslag wordt, moeten de liberalen steun zoeken bij de Sociaaldemocraten... of de partij die streeft naar onafhankelijkheid van de Franstalige provincie Quebec. Carney nam vorige maand het premierschap over van Justin Trudeau... en lag eerst achter in de peilingen op de conservatieven. Maar de liberalen stegen weer in populariteit... toen ze zich fel verzetten tegen het agressieve beleid van de Amerikaanse president Trump. Zeker de helft van de Nederlandse brandweerposten is niet voldoende voorbereid op een grote stroomstoring zoals in Spanje en Portugal deze week. Dat zegt voorzitter Van der Loo van het Veiligheidsberaad in Nieuwsuur. Er zijn nu zo'n duizend brandweerposten in Nederland... maar de kleinere posten hebben vaak nog geen noodaggregaat. Van der Loo is ook burgemeester van Almere... en hij wil dat er een netwerk komt van noodsteunpunten... bij deze brandweerposten en bij gemeenten. Mensen kunnen daar dan bijvoorbeeld informatie halen of een dokter vinden. Voor het creëren van zo'n netwerk zou 100 miljoen euro nodig zijn. In het eerste kwartaal van dit jaar hebben veel minder mensen een asielaanvraag ingediend... in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. Het is een halvering, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er waren vooral minder eerste asielverzoeken van mensen uit Syrië, Irak en Jemen. Een man en een vrouw uit Maastricht worden verdacht van betrokkenheid bij explosies in Limburg vorig jaar. De vrouw werd eerder opgepakt voor ontploffingen bij een huis in Kerkrade. Ze is opnieuw aangehouden voor een explosie in Geleen. De man wordt ook gelinkt aan een aanslag op een huis in Limbricht bij Sittard. Het weer, het is vannacht overwegend helder.